Lot Lewin met het NOS Journaal. In Hedel heeft brand gewoed in een leegstaand bedrijfspand. Het pand zou eigendom zijn van fruithandel De Groot. Die fruithandel wordt sinds 2019 bedreigd... nadat medewerkers 400 kilo cocaïne ontdekten in een lading bananen. Het bedrijf stapte naar de rechter. Sindsdien willen de criminelen die achter het transport zitten... geld zien van het fruitbedrijf. Er werd geschoten op huizen, brand gesticht... en er werd een handgenaad bij iemand naar binnen gegooid. Of er een relatie is met de brand van vanmiddag is niet bekend. 62% van de Zwitsers heeft in een referendum voor een nieuwe coronawet gestemd... en daarmee ook voor de invoering van een coronapas. Die is beschikbaar voor mensen die volledig zijn gevaccineerd... zijn hersteld van corona of een negatieve test hebben. Ze hebben dan toegang tot theaters, horeca en andere openbare voorzieningen. Het referendum was aangevraagd door tegenstanders van de coronapas. Bij een ongeluk op de A325 bij Ressen is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens de politie waren bij het ongeluk meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De weg is dicht in de richting van Nijmegen. In de eredivisie heeft PSV gelijk gespeeld tegen Herenveen. De ploeg was sterker en had meer kansen, maar scoorde slechts één keer. Eerder vandaag kwam ook Feyenoord tegen FC Twente niet verder dan een gelijkspel. Het werd 0-0 in Enschede. Dankzij een eigen punt in de extra tijd won FC Utrecht met 1-0 van Heracles. En Ajax won in Rotterdam met 1-0 van Sparta.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 Wil je de file omzeilen kan je omrijden via Almere over de A6 en de A27. Een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Knopend Honendrecht 5 à 10 minuten vertraging. Drie rijstroken zijn er dicht. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid.